René van Brakel met het NOS-journaal. In Vaals in Limburg zijn bij een brand acht mensen gewond geraakt. Het vuur in het huis werd rond half vijf ontdekt. In de woning wonen een vader, en moeder met hun vier kinderen, onder wie een baby. Ze konden allemaal zelf het huis verlaten. De moeder sprong vanaf de eerste etage naar beneden. Er zijn nog twee mensen gewond geraakt, maar het is niet duidelijk of zij ook in het huis waren toen de brand uitbrak. Mogelijk zijn het buurtbewoners die te hulp schoten. De brandweer had het vuur in Vaal snel geblust. De cholera-uitbraak in Haiti heeft nu ook de hoofdstad Port-au-Prince bereikt. Bij vijf mensen is de ziekte vastgesteld. zijn waarschijnlijk geen inwoners van de stad. In Haiti zijn ruim 200 mensen aan cholera overleden en 3000 mensen zijn ziek. De meesten wonen in het midden en noorden van het land. Verschillende landen en organisaties hebben Haiti al steun toegezegd. De VS moet onderzoek doen naar martelingen in Irak. Dat zei de VN-rapporteur voor martelingen in een reactie op de 400.000 geheime documenten... die gisteren op de site Wikileaks zijn gezet. Uit de stukken valt op te maken dat het Amerikaanse leger in veel gevallen niets heeft gedaan met meldingen van martelingen door Iraakse veiligheidsdiensten. De VN-rapporteur zegt dat landen verplicht zijn om martelingen te onderzoeken en de daders te berechten. In Rotterdam zoeken duikers van de brandweer vanochtend bij de Botlekbrug opnieuw naar een auto die er gisteren te water raakte. Een automobilist reed er door een gesloten slagboom. Na een paar uur zoeken moesten de duikers vanwege de sterke stroming de zoekactie gisteravond laat staken. Het is niet duidelijk of er meer mensen in de auto zitten. Dan nog het weer. Eerst nog buien en veel wind. Vanmiddag schijnt ook af en toe de zon en gaat de wind wat liggen. Het wordt maximaal 10 graden.